uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Getuigen van de zware explosie in Rotterdam gisteravond zeggen dat er doden zijn gevallen. Er is nog weinig bekend over mogelijke slachtoffers. De brandweer heeft het over drie vermisten. En de politie zet op dit moment speurhonden in en heeft daarmee gewacht tot het veilig genoeg was. En deze man was op bezoek bij zijn moeder in de straat van de explosie... en vertelt hoe hij iemand te hulp schoot. Ik stond in de keuken. Mijn moeder eh, was in de woonkamer. En ik hoorde harde klank. En eh, ik denk, wat is dat? Ik dacht eerst bij mij op balkon. Dus ik ren in woonkamer, ik kijk mijn moeder. Zij was gewoon eh, op de bank zitten. En ik kijk naar buiten, ik zie daar vlam. Dus wat doe ik? Aan de overkant van de straat? Aan de overkant van de straat. Wat doe ik? Ik pak mijn jas, ik ren naar buiten. Ik zag daar een eh, meneer kruipen onder die puinen. Hij, hij riep hulp, hulp, hulp. Wat heb ik gedaan? Ik, ik, ik sprong daar naartoe. Hebben, hebben wij met z'n drieën die man eruit gehaald. En eh, ja, de rest eh, kon je niet helpen. Hoe is het nu met die meneer? Ja, dat weet ik niet. Hij is naar ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de explosie is. Wel is duidelijk dat het gaat om een gasbrand. En ook explodeerde er een auto in een garagebox. De Tweede Kamer wil dat Lelystad Airport niet open gaat voor commerciële vluchten. De Partij voor de Dieren stelde dat voor en een meerderheid is het daarmee eens. Partijen vinden het niet meer verantwoord om op die plek te beginnen met een commercieel vliegveld. Onder meer vanwege het klimaat en de volksgezondheid. Er is de afgelopen jaren ruim 200 miljoen euro gestoken in het klaarmaken van Lelystad Airport voor die commerciële vluchten. En de Belgische premier praat rond deze tijd met verschillende boerenorganisaties... over onder meer strenge Europese milieuregels. Daar zijn de boeren boos over en ook vinden dat ze te weinig geld overhouden. Daarom worden in heel België wegen geblokkeerd en staat het verkeer op veel plekken vast. En niet alleen in België, maar ook in Frankrijk, Duitsland en natuurlijk Nederland zijn boeren boos. En dan nog het weer. Het is bewolkt. Op sommige plekken valt er nog wat motregen. Later vanavond wordt het droger, net als vannacht. En morgen begint op sommige plekken met wat zon. Maar later is het overal bewolkt en wordt het een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files op de Noord-Hollandse wegen met 10 minuten vertraging of meer. Op de A2 Amsterdam-Den bij Utrecht, eh, Centrum. 40 minuten. Ze nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Half uur vertraging op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt de Meer. Richting Den Haag op diezelfde A4 bij Roelof Arendsveen. 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Kwartier vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt velsen En verderop bij knooppunt Kooimeer nog eens 10 kilometer op de A9. 20 minuten op oponthoud daar. Vanuit Alkmaar naar Diemen op de A9 slecht wegdek knooppunt Holendrecht. Daar is je vertraging drie kwartier door 12 kilometer file, want de rechterrijstrook is dicht. 20 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Amstel.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 If you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, get my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? Meet me in the back with a jacket of the jukebox.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 Lelystad Airport wordt toch geen vliegveld voor vakantievluchten als het aan de Kamer ligt. Partijen vinden het niet meer verantwoord vanwege het klimaat, de volksgezondheid en de zogeheten schaarse stikstofruimte. Drie mannen die betrokken waren bij rellen rond de Sinterklaasintocht in Staphorst twee jaar geleden... hebben taakstraffen van 180 uur gekregen. Volgens de rechter was er sprake van geweld en het bewust tegenhouden van een demonstratie van kick-out Zwarte Piet. Bij fietsfabrikant Axel van merken als Batavus en Sparta verdwijnen door een reorganisatie 100 tot 150 banen. Een groot deel van de productie wordt verplaatst naar Turkije en Hongarije. Het weer bewolkt met regen of motregen en een stevige zuidwestenwind. Vannacht droger met minima van 1 tot 4 graden. Morgen wisselend bewolkt, nog steeds een stevige wind en een graad of 9.